Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. GroenLinks roept minister Leers nogmaals op om voorlopig geen verwesterde Afghaanse meisjes uit te zetten. Kamerlid Dipi is geschrokken van de dreigende uitzetting van twee Afghaanse zussen uit Hengelo. De meisjes van 15 en 18 wonen al 9 jaar in Nederland en worden mogelijk dinsdag uitgezet. Een dag later praat de Tweede Kamer over de uitzetting van verwesterde Afghaanse meisjes... naar aanleiding van de kwestie Sahar. GroenLinks wil dat de uitzetting van de zussen uit Hengelo in ieder geval wordt opgeschort tot na het debat. De politie in Amsterdam heeft de afgelopen avond vijf mensen aangehouden in het Vondelpark. Groepjes jongeren vielen daar bezoekers lastig. Tientallen mensen gingen vervolgens met elkaar op de vuist. Toen de politie het park binnenging keerden de jongeren zich tegen de agenten. Er werd met flessen gegooid. Een agenten raakte daarbij licht gewond en een politiepaard met ruiter kwam in het water terecht. Het Vondelpark was korte tijd afgesloten. De Franse politie is bezig met een klopjacht op een man die ervan wordt verdacht dat hij zijn gezin heeft vermoord. Donderdag werden in de tuin van zijn huis in Nantes de lijken gevonden van zijn vrouw, vier kinderen en twee honden. Franse media melden dat de man mogelijk een dubbel leven heeft geleid. Hij zou er vandoor zijn gegaan met een andere vrouw die sinds kort wordt vermist. Volgens de politie heeft de man de afgelopen dagen op verschillende plaatsen in Frankrijk zijn pinpas gebruikt. Zijn auto is gevonden aan de Riviera. Bij een ongeluk met een luchtballon in België is gisteravond de ballonvaarder om het leven gekomen. Zijn vijf passagiers raakten gewond, van wie twee ernstig. De luchtballon werd boven Oudenburg bij Oostende gegrepen door een windvlaag en tegen de grond gesmeten. De passagiers vielen uit de mand. De 70-jarige ballonvaarder kwam met de mand in het water terecht en verdronk. De twee zwaargewonde passagiers liggen met botbreuken in het ziekenhuis in Oostende. Het weer, het is een heldere nacht, minima rond 8 graden.